Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de salarissen van onderwijsbestuurders beperken. Bij nieuwe benoemingen gaat de maximum salaris gelden dat lager ligt dan in de rest van de publieke sector. Sinds kort mogen bestuurders in de publieke en semi-publieke sector maximaal 223.000 euro per jaar verdienen. Bestuurders in het mbo en hbo mogen voortaan niet meer verdienen dan 194.000 euro. Op universiteiten komt het maximum op 217.000 euro te liggen. Egon betaalt vandaag ruim 1 miljard euro terug aan de Nederlandse staat. Daarmee heeft de bankverzekeraar de hele kapitaalsteun afgelost die nodig was tijdens de financiële crisis in 2008. In totaal heeft Egon 3 miljard euro aflossing en 1,1 miljard aan premie en rente betaald. Egon heeft de laatste drie jaar activiteiten afgestoten om een efficiëntere organisatie te worden. Het concern zegt dat het zich nu weer kan richten op levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. De FBI gaat onderzoeken of de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong zijn vroegere ploeggenoot Tyler Hamilton heeft bedreigd. In kranten is te lezen dat Armstrong het afgelopen weekend tijdens een toevallige ontmoeting in een restaurant flink tekeer ging tegen Hamilton. De FBI heeft de beelden van de bewakingscamera's van het restaurant opgeëist... waar Armstrong tegen Hamilton gezegd zou hebben dat hij zijn leven in een hel zou veranderen. Hamilton beschuldigde de zevenvoudige toerwinnaar vorige maand van dopinggebruik. De wachtwoorden om een iPhone mee te ontgrendelen zijn weinig fantasierijk. Dat blijkt uit ruim 200.000 toegangscodes die door een Amerikaanse softwareontwerper zijn verzameld. De meest gebruikte wachtwoorden zijn 1, 2, 3, 4, 4 keer 0 en 2580. De cijfers van die laatste combinatie zijn verticaal gezien de middelste van het toetsenbord. De cijfers van jaartallen tussen 1990 en 2000 worden ook vaak gebruikt als wachtwoord. Het weer eerst vrij zonnig, vanmiddag veel stapelwolken en een paar buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Dit was het. Het is Jolande van den Velden van de ANWB. Er staat 70 kilometer file. De ochtendspits is iets minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 7 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding. Bij Barneveld zijn twee rijstroken dicht. Geeft ook vertraging richting Amsterdam voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 3. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het knopende Raasdorp 3. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarn 3 kilometer.